Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Opnieuw demonstraties. Tienduizenden betogers gingen de straat op, waarmee het de grootste uiting van protest was tot nu toe. Er waren kleine opstootjes tussen groepen demonstranten, waarbij de politie ingreep met onder meer pepperspray en wapenstokken. Maar tot grote incidenten kwam het niet. Het bestuur van Hongkong heeft de demonstranten gisteren een ultimatum gesteld. Alle blokkades moeten om 6 uur vanavond Nederlandse tijd zijn opgeruimd. In het Erasmus MC in Rotterdam is een man opgenomen die mogelijk ebola heeft. Gisteravond meldde hij zich met symptomen van de ziekte bij een huisartsenpost. De man komt uit Sierra Leone, waar ebola heerst. Hij ligt voorlopig in een isolatiekamer en wordt onderzocht. De afgelopen tijd zijn in Nederlandse ziekenhuizen vaker mensen opgenomen met ebola-verschijnselen. Tot nu toe was dat steeds loos alarm. In Deurne in Noord-Brabant zijn vannacht bij een ongeluk een dode en meerdere gewonden gevallen. Een taxibusje en een auto kwamen rond vier uur met elkaar in botsing. Het busje belandde ondersteboven in de berm. Het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is een massagraf gevonden in een stad waar sinds vorige week tientallen mensen worden vermist. Er zijn twintig lichamen opgegraven en waarschijnlijk volgen er meer. Vorige week liep in de stad Iguala een studentenprotest uit de hand. De politie schoot op de demonstranten en doodde er zeker zes. Een aantal mensen werd opgepakt en weggevoerd en zij zijn sindsdien spoorloos. In de eredivisie is Cambuur op een gedeelde eerste plaats gekomen. De Vriezen wonnen met 4-1 van Dordrecht en hebben nu evenveel punten als PSV, Ajax en PEC Zwolle. Die clubs spelen vandaag. Dan nog het weer. Eerst wat regen, daarna vanuit het westen zon en ongeveer 16 graden. De komende week blijft het wisselvallig bij een temperatuur van rond de 17.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 Die we eh, bij elkaar hebben gesprokkeld. En we, dat is vandaag eh, samensteller en presentator Peter Den Boer. We gaan beginnen met een... Eh, ode aan de groten. En dat zijn muzikanten rondom Lester Young. We horen Roy Eldridge op de trompet, Vic Dickinson op de trombone, Teddy Wilson piano, Freddie Green, good old Freddie Green, op de gitaar, Gene Remey op de bas en Joe Jones op de drums. Lester Young was een tenorsaxofonist en een clarinetist die als een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten staat aangeschreven. Zijn naam, Prez, afkorting van president, kreeg hij eh, ooit van Billy Holiday, met wie hij heel veel heeft gewerkt. De jazz had namelijk al een King of Swing, Benny Goodman, en een Duke, dat was Ellington, en een Count, dat was Basie. En Lester Young bespeelde zijn eh, saxofoon op een heel eigen manier licht en zweverig. Dat gaan we zo meteen horen. In tegenstelling tot de destijds gangbare harde stijl van bijvoorbeeld uh, Coleman Hawkins. Daar hebben we ook al eens een programma aan gewijd. Hij heeft heel veel tenorsaxofonisten beïnvloed. Hoewel hij er zelf een, een bijzonder eigenzinnige stijl op nahield. Wij gaan luisteren naar al deze mannen die ik net genoemd heb in I Didn't Know What Time It Was. MUZIEK the farthing Love for Sale. Dat was Astrid Gilberto in een eh, wat modernere setting. Astrid Gilberto die beroemd is geworden met haar Braziliaanse bossa nova songs. En die in 2001 de microfoon neerlegde en vervolgens ging schilderen en nooit meer muziek ging maken. We gaan nu luisteren naar Charles Hunter een eh, stuk waar de vibrafoon en de hemmendorgel de boventoon voeren in het stuk Sugarcraft. time she smiled And when I come to her That's just where I belong Yet I'm running to her Like a river song She give me love, love, love, love Crazy love She gives me love, love, love, love Crazy love fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, mm, takes away all of my heartache in the night like a thief. She give me love crazy love Cause I need her in the daytime Oh, but I need her in the night Yes, I wanna throw my arms around her Kiss her, hug, kiss her, hug her tight And when I'm returning from so far away. She give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love Crazy Love. Onmiskenbaar. Michael Bublé. Prachtige arrangementen, prachtige stem. Een modern jasje en toch veel stukken uit eh, het oude repertoire. Maar wel heel erg fris. In de jazzmuziek worden heel veel thema's eh, speciaal gecomponeerd door de dames en heren muzikanten. Maar er zijn ook eh, stromingen die zeggen we nemen klassieke stukken. En af en toe duikt er een op. En dan laat de jazzmuzikant horen wat hij van zo'n klassiek stuk maakt. In een van de komende uitzendingen zal ik daar meer aandacht aan besteden. En vandaag laat ik iets horen uit Rigoletto van Verdi. Donna e Mobile, maar dan gespeeld door Mike Del Ferro. loos voor Comfort. De luisteraars die eh, regelmatig aan het toestel zitten... die weten dat ehm, mijn keuze geladeerd is met orkesten... die alleen maar uit hedendaagse Nederlandse muzici bestaan... omdat wij hier hele goede muzikanten hebben. Dit was Gea Griek en die zong mm, begeleid door Arie Kuit... Lodewijk Bouwens op de vibrafoon heel verdroor piano, Hans Mantel contrabas en good old Louis de Bij op de drums. We gaan nu naar de gitaar van Charlie Bird en de saxofoon van Stan Getz. Samba Triste. la tête tremblée, moins paix toute bagaille moins chère. Cyclone soufflé, la mer levée, c'est toujours la misère. La guerre fait troupes débarquées, moins qu'à toujours qui aimé. Mais faut tout ça changer, cher. moins créole, moins niqueur. Mais faut tout ça changer, moins plein bonne volonté, moins j'ai bien moins misère. Et puis moins sur la terre. A prezan mwen l'ekwe Se bon tan mwen ke we o Mwen jabyen we mizer Depi mwen sur la Après A prezan mwen l'ekwe Se bon tan mwen que. Les Haricots Rouges. Een van de langst spelende Franse uh, oude stijlbands. Geformeerd in 1965. Die prachtige muziek maken. En eh, dat was oorspronkelijk gebaseerd op de Creoolse muziek. Eh, en ze hebben inmiddels een vaste plek gevonden op alle Europese jazzpodia. En ze zingen ook wordt ook solo gezongen. En het is natuurlijk altijd aandoenlijk als eh, onze Franse jazzmuzikanten Engelstalige songs gaan zingen. En we gaan luisteren naar een oude bekende. En dat is Always. I'll be loving you always. With a love that's true, always. When the thing you plan need a helping hand, I will understand. days may not be fair always. That's where I be there always. Not for just an hour. souffrir. Encore plus que l'amour, mais toujours, toujours. gestreken bas. Dat was eh, Stefan Grappelli met een heel orkest. You took advantage of me. We gaan het eerste uur ZFM Jazz besluiten. Maar wachten u graag terug na het reclame- en nieuwsblokje... voor nog een uur ZFM Jazz.